Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-staatssecretaris Ingrid Koenradi stapt over van de PVV naar JA21. Het was al bekend dat ze niet verder wilde met de partij van Wilders. In het AD zegt ze dat Wilders dingen belooft die hij niet waar kan maken. JA21 noemt ze realistisch. Ze krijgt een plek op de lijst achter lijsttrekker Joost Eertmans. Israël heeft gisteravond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in de Iraanse hoofdstad Teheran. Details zijn nog niet bekend. Wel zijn er berichten over grote inslagen in het centrum van de stad. Israël waarschuwde gisteravond ook voor aanvallen op een plaats bij de Kaspische Zee. Maar daarover zijn nog geen berichten binnengekomen. President Trump besluit binnen twee weken of de VS militair gaat ingrijpen in Iran. Dat zei een woordvoerder van het Witte Huis. Volgens haar is er een reële kans dat er snel weer onderhandelingen met Iran plaatsvinden. Op basis daarvan zou Trump besluiten of hij in Iran gaat ingrijpen. Mensen met een migratieachtergrond worden vaker tot een celstraf veroordeeld... dan anderen die terechtstaan voor een vergelijkbaar delict... blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij sommige groepen gebeurt dat bijna 30 vaker. De onderzoekers pleiten voor een experiment met het blind behandelen van zaken... waarbij de rechter niet weet hoe de verdachte heet en eruit ziet. De politie heeft in Noordwijk een drone in beslag genomen. Vanwege de NAVO-top volgende week geldt er in de omgeving van Den Haag en Noordwijk een vliegverbod voor drones. De politie heeft er al meerdere in beslag genomen. De man die de drone in Noordwijk bestuurde heeft ook een bekeuring gekregen. Het OM moet besluiten of de man wordt vervolgd. Het weer. Het wordt weer een zonnige dag. Later ontstaat er sluierbewolking die steeds dikker wordt. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.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 believe the town. Fit right in my arms like you the one. Yeah, I'm made for you. I prayed for you. There's a light in your eyes, every color in the sky. Don't come close to you. Yeah, I'm made for you. I prayed for you. I swear that God went crazy when he painted you. something good in another life. Yeah. Fifty shades with them baby blues. So immaculately designed. You got that smile, babe. You got that to the Mona Lisa, drive me wild, babe. I'd give it all just to keep you by my side, babe. I know it from the jump. Fit body in like you the went crazy when it passed. spant een kort geding aan tegen de Belgische eigenaar van het zonnepark langs de A9 bij Zwanenburg. De luchthaven vindt dat het overleg over de hinderlijke weerkaatsing van de zonnepanelen te traag verloopt. Tot er een oplossing is gevonden blijft de polderbaan op zonnige dagen deels gesloten. En daardoor moet de luchthaven andere banen gebruiken wat leidt tot extra geluidsoverlast voor omwonenden. De toekomst van het Houtfestival in Haarlem is onzeker. De gemeente wil geen vaste subsidie toezeggen... voor de periode 2026 tot 2028. En daarmee vallen ook evenementen als de stripdagen en de Big Sing... buiten de gegarandeerde regeling. Ze moeten allemaal opnieuw meedingen in een algemene subsidieronde. Door de onzekerheid overweegt de organisatie de stekker eruit te trekken. De financiële risico's zijn volgens hen zonder subsidies veel te hoog. Vogelenzangers zijn dolblij dat de supermarkt in het dorp blijft bestaan. Twee franchise-nemers zetten de co-op voort. De supermarkt vormt het middelpunt van het dorp... waar mensen ook pakketjes van PostNL ophalen. Uiteindelijk was de supermarkt na de overname maar een aantal dagen gesloten. En met de bouw van een nieuwe woonwijk... voorzien de nieuwe eigenaren voldoende toekomstige klandizie. De strandeigenaren in Zandvoort zien hun inkomsten dit weekend flink slinken. Door spoorwerkzaamheden tussen Zandvoort en Haarlem en een afgesloten Zandvoortse laan... is het voor badgasten een ingewikkelde opgave om de Zandvoortse kust te bereiken. En dat zorgt vooral binnen de horeca voor veel frustratie. En met de voorspelde 32 graden lijkt een verkeersinfarct in de maak. De burgemeester van Zandvoort raadt een bezoek echter niet af. Hij raadt om een OV-fiets te huren. En dan nog het weer. De zon schijnt flink en het blijft droog. Verder wordt het zeer warm en vochtig. De temperatuur loopt op naar 29 tot 31 graden.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 Volgens zijn woordvoerder is er een reële kans dat er snel weer onderhandelingen met Iran plaatsvinden. Dat wil Trump eerst afwachten. De politie heeft in Noordwijk een drone in beslag genomen. Vanwege de NAVO-top volgende week geldt er in de omgeving van Den Haag en Noordwijk een vliegverbod voor drones.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 You got a text about some after party. You ain't trying to chill with everybody. That was it. You know that was it. me closer, almost touching your lips, and we kissed. That was the first time we kissed. up like this. nacht zo doorgaan, anders wordt de pijn te stil. Maar Kelly dans op straat wordt ladders zat, Laat deze nacht zo doorgaan, anders wordt de bij te stil. Laat iedereen nog wakker in de stad, wakker in de stad. Het tikken van de klokje was zo mooi. Niets beweegt hier binnen, als ik blijf zitten waar ik zit. In het stille leven van mijn eigen teringzoon. En ik doe net alsof er niets veranderd is. Maar dat lukt me niet, omdat ik je zo Laat deze nacht zo doorgaan, anders wordt de mij te stil. Maar jij dans vandaag wordt zand. Laat deze nacht zo doorgaan, anders wordt het mij te stil. Laat iedereen nog wakker in de stad. Dit was niet afgesproken, nu is het afgelopen bang dat ik vergeet alles wat ik nu nog van je Laat deze nacht zo doorgaan, anders wordt het mij te stil. Weg voor mij de doden, weg voor mij de doden als je weet. just like a phoenix. It can fly, it can glow, and it's based upon the dreams that we've both been dreaming of. Oh, the promise you know, promise you know.